spoedige start. Eefje Kunnen met het NOS Journaal. KLM schrapt morgen vanwege de verwachte storm 52 vluchten. Het zijn vluchten binnen Europa. Passagiers op de geschrapte vluchten krijgen bericht van KLM... en een vlucht wordt omgeboekt, meldt de luchtvaartmaatschappij. Ook andere vluchten kunnen morgen vertraging oplopen door de storm. Er kunnen windstoten tot 110 km per uur ontstaan. De man die zaterdag in Zwifterband omkwam door vuurwerk... was bezig met het afsteken van een mortier, blijkt uit politieonderzoek. Mortieren behoren tot het zwaarste vuurwerk... dat in Nederland niet aan particulieren mag worden verkocht. Getuigen zeggen tegen de politie dat de 39-jarige man naar buiten liep... om het vuurwerk af te steken, waarna het vrijwel meteen ontplofte. De VMBO-leraar die vorig jaar in Assen een leerlingen van 13 seksueel misbruikte... is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De eis was 3 jaar. De leraar was de mentor van het meisje. Hij misbruikte haar onder meer in het klaslokaal... en liet haar seksuele handelingen uitvoeren voor de camera. Hij heeft alles toegegeven. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij mag vijf jaar zijn werk als leraar, leraar niet meer doen... en hij moet zich laten behandelen. Een commissie van de PvdA gaat bekijken of William Moorlag nog geloofwaardig kan functioneren als Tweede Kamerlid. Binnen een week moet er duidelijkheid zijn. Moorlag is in opspraak omdat hij als directeur van een sociale werkplaats mensen liet werken via een schijnconstructie. De PvdA is daar fel tegenstander van het Poolse ministerie van Justitie heeft een lijst met veroordeelde zedendelinquenten openbaar gemaakt. In het register staan van zo'n 800 veroordeelde namen, foto's, geboortegegevens en wat ze hebben misdaan. Het zijn volgens de regering vooral daders van ernstige misbruikzaken. Het register zou nieuwe misbruikzaken kunnen voorkomen. Het weer, toenemende bewolking en regen bij 7 graden. Ook vannacht veel regen. Morgen storm langs de kust. In de rest van het land zware windstoten.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 en stuur je allemaal fijne dagen en...